Hij kreeg twee Oscars voor deze film. Ook regisseerde hij A Bridge Too Far over de slag om Arnhem. Lord Richard Attenborough was al geruime tijd ziek. Hij is 90 jaar geworden. De Palestijnse president Abbas wil binnenkort zijn voorstel presenteren voor het oplossen van het Palestijns-Israëlische conflict. En die is volgens Abbas onconventioneel. Volgens zijn medewerkers wil Abbas dat de VN-veiligheidsraad Israël een deadline oplegt voor het verlaten van de bezette gebieden en voor de erkenning van Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat. In Sittard is een hotel ontruimd vanwege een grote brand in een sporthal. Iets na vier uur vannacht brak de brand uit in een lege sporthal van sportopleiding Sios. Het hotel ligt vlakbij de hal en uit voorzorg zijn de 18 gasten ergens anders ondergebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. De luchthaven van de Libische hoofdstad Tripoli is door brand verwoest. Een dag nadat het vliegveld was ingenomen door een radicaal-islamitische militie. Het hoofdgebouw van de internationale luchthaven is compleet afgebrand. En ook alle vliegtuigen op het vliegveld zijn beschadigd. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de brandstichting. Na dagenlange gevechten hebben strijders van de Islamitische Staat een luchtmachtbasis veroverd in het noordoosten van Syrië. Bij de strijd zouden meer dan 500 doden zijn gevallen, de meeste aan de kant van IS. De militaire basis was het laatste bastion van het leger in het Noordoosten. De rest van het gebied is al langer in handen van IS.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 Except the fact that I love you. I blue eternity. I hear they say. What doesn't kill you makes you stronger must have the heart of a lion. Sifting through love's remains. Sometimes I tell my to make it through another day.